Levi van Eck met het NOS-journaal. De vakbonden en het Haagse vervoersbedrijf HTM... hebben gisteravond een akkoord bereikt over een nieuwe CAO. Daar werd al maanden over onderhandeld. In de nieuwe CAO staat dat de lonen omhoog gaan... en ook zijn er afspraken gemaakt over werkdruk. Een week geleden nog staakte het personeel van HTM in de ochtendspits... vanwege het uitblijven van een CAO. Maar nu is er dus toch een akkoord bereikt. De nieuwe CAO geldt voor twee jaar. Wie op vakantie boodschappen doet, is in vier van de vijf populairste vakantielanden duurder uit dan thuis. Alleen in Spanje zijn voedingsmiddelen goedkoper dan in Nederland. Dat meldt het CBS. Nederlanders gaan in de zomer het vaakst op vakantie naar Frankrijk, Duitsland, Spanje, Italië of Oostenrijk. Vooral in Oostenrijk zijn de boodschappen duur. Restaurants zijn juist vaak goedkoper in populaire vakantielanden. Ter Apel krijgt twee jaar lang extra politie-inzet. De agenten worden ingezet om de overlast vanuit het opvangcentrum voor asielzoekers te verminderen. Ook komt er een politieloket in het dorp. Dat heeft de burgemeester bekendgemaakt. Als bewoners van het opvangcentrum de regels overtreden... kunnen de agenten een gebiedsverbod voor heel Ter Apel opleggen. De gemeente wil al langer extra politie inzet in het dorp. In Mexico is de allerlaatste Volkswagen Kever van de band gerold. Dat gebeurde onder begeleiding van een Mexicaans orkest... en ook het fabriekspersoneel was massaal aanwezig... om het blauwe exemplaar uit te zwaaien. De eerste kever werd ruim 80 jaar geleden gemaakt in Nazi-Duitsland... in opdracht van Adolf Hitler. Sinds die tijd heeft de auto verschillende keren een ander uiterlijk gekregen. Volkswagen stopt met het maken van de kever... omdat het bedrijf zich meer wil richten op elektrische auto's. Het laatste exemplaar komt in een museum terecht. Het weer, het is bewolkt en verspreid over het land valt wat regen. Later vannacht is het op de meeste plaatsen droog.